Minister Zarif van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat dit onderdeel kan zijn van nieuwe onderhandelingen met de Verenigde Staten. Zarif herhaalde dat Iran alleen vreedzame bedoelingen heeft met de nucleaire verrijking en dat het land dit ook wil blijven doen. Ons recht om te verrijken is niet onderhandelbaar, zei hij tegen de Amerikaanse zender ABC. Verder eist Sarif in ruil voor inspecties dat de VS een eind maken aan de economische sancties tegen Iran. De uitspraken van de minister komen op een moment dat er voor het eerst in 34 jaar weer sprake is geweest van direct contact tussen de presidenten van de twee landen. Obama en Rouhani spraken elkaar vrijdag via de telefoon. SRC Cultuurvakanties, een dochterbedrijf van het failliete OAT, maakt een doorstart. Het bedrijf wordt overgenomen door de oprichter, die SRC in 2002 verkocht aan OAT. De OAT-curatoren zeggen dat de meeste van de 50 werknemers bij SRC kunnen blijven werken. Eerder vanavond werd bekend dat het OWAT busbedrijf een doorstart maakt. Voor andere onderdelen van OWAT wordt nog naar investeerders gezocht. Vakbonden, FNV-bondgenoten en de Unie zijn blij met de doorstart voor de 200 werknemers... als die inderdaad allemaal kunnen blijven werken. Maar ze zijn bang dat het er voor de 140 OWAT reisbureaus slecht uitziet. Dinsdag worden de bonden bijgepraat door de curatoren. Een Nederlandse automobilist is de afgelopen nacht in Duitsland op een boomstam gebotst die onbekenden voor zijn auto hadden gegooid. Het was op een provinciale weg, net over de grens bij Sittard, toen de stam vanaf een viaduct op de weg belandde. Ondanks een noodstop kon hij een botsing niet meer voorkomen. Voor zover bekend bleef de bestuurder ongedeerd. De auto is zwaar beschadigd. Ook een andere auto reed nog tegen de boomstam. De Duitse politie is op zoek naar getuigen. Het weer helder en droog en de graad of 7. Overdag weer vrij zonnig en zo'n 16 graden. Dinsdag weinig verandering. Woensdag ook nog droog, maar meer bewolking.